En hij had het over de strijd tegen terreur die de afgelopen 20 jaar is gevoerd. Ook in Afghanistan, waar de militairen deze zomer vertrokken. We een a great deal there als part van onze strijd tegen terrorisme many of our other ambitions proved impossible. And yes, that hurts. De herdenking was in Den Haag. Het was een idee van de Amerikaanse ambassade. De zeeman waarschuwt voor een geel t-shirt voor jongens. Daar zitten verboden stoffen in de verf. En als je het draagt kun je last krijgen van huidirritaties. Het shirt is al een tijdje uit de winkels. Dus je krijgt je geld terug als je het inlevert. Lionel Messi blijft maar scoren. De Argentijnse superster maakte gisteren opnieuw drie doelpunten voor zijn land. Messi heeft nu 79 keer gescoord voor Argentinië. Daarmee heeft hij nu meer goals voor zijn land gemaakt dan de Braziliaanse voetballegende Pelé. Wist jij dat klaarkomen hetzelfde effect heeft als neusspray? Na een orgasme kun je een uur lang lekker door je neus ademen. Hebben Duitse wetenschappers ontdekt en ze hebben daar een Ig Nobelprijs mee gewonnen. Dat is een prijs voor onderzoek dat je eerst laat lachen en dan laat nadenken. Ander winnend onderzoek stelde vast dat oermensen een baard lieten staan... zodat een klap op hun kaak wat minder pijn deed. En er ging ook een prijs naar wetenschappers die ontdekten dat corrupte politici opvallend vaak te dik zijn. Het weer nu nog af en toe zon, maar vanmiddag kan het overal regenen. En behoorlijk hard ook met hagel en onweer. Het is een gaat op 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio momenteel alleen een file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. È la rumba italiana, io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. È la rumba italiana, io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. È la rumba italiana, che so sempre cantare.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 That takes me away. Me people stand up. To fight desperation. As we raise until the break of day this foundation as we're raising, raising until the break of day. I will lift you up, we can tear it up, feel the love around when this sun comes down.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 Pero a mí solo me matas Eh, eh, eh Contigo todo rico Déjalo Ven conmigo pa' pasarla cabrón Baby, provime chau de te Ve y tú, que geef geen tweede kansen. Wow, oh. Que pase lo que pase, dejémoslo de frase.